Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vannacht gingen de Israëlische aanvallen op Gaza weer door. De strijd in het noorden is opgevoerd, daar vielen zeker 50 doden. Intussen is minister Veldkamp niet van plan om de Nederlandse druk op Israël verder op te voeren om voedselhulp toe te laten in Gaza. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer. Daarin zeiden veel partijen dat het kabinet verder moet gaan. Hoeveel tijd denkt deze minister nog dat hij heeft op het moment dat mensen nu dit moment doodgaan van de honger. En op het moment dat wij lezen dat Netanyahu net weer heeft gezegd... de komende dagen gaan wij op volle kracht de operatie voltooien. De blokkade duist, naar mijn optiek, in tegen het internationaal recht. Maar je kunt het meeste effect sorteren als je zoveel mogelijk met andere Europese landen samen optrekt. volgende week praten de Europese ministers in Brussel over de gezamenlijke aanpak in de Gazastrook. De Menendez-broers komen misschien toch vrij. Eric en Lyle kregen levenslang voor de moord op hun ouders in de jaren 90. Netflix maakte daar een serie over. De Amerikaanse broers zeiden daarin dat ze misbruikt waren door hun vader. De straf is verlaagd omdat de twee tijdens de moord jonger waren dan 26 jaar. Hun advocaat is blij, is te horen bij Amerikaanse media. I just know that on a day like today that redemption is possible. The Menendez brothers have done remarkable work and Today is a great day after 35 years. De advocaat wilde Menendez broers vrijkrijgen. Hij zegt dat het gratieverzoek al is ingediend. Henk Cloud is zeker van zijn plekje in de finale van het Songfestival... na de halve finale van gisteravond. De inzending van onze Belgische buren dacht ook dat het wel goed zou komen... maar Red Sebastian heeft het niet gehaald. Bij de Vlaamse omroep VRT speculeren ze erop los waar dat dan heeft gelegen. Het is niet omdat het goed ontvangen wordt in de zaal... dat het, eh, ja, dat het goed thuis eh, wordt ontvangen, dat mensen daarvoor eh, gaan stemmen. Misschien heeft de volgorde de, in, de, in, de, in de uitzending, in de show... ons ook wel wat parten gespeeld... De show is geëindigd met een liedje van Cyprus dat toch een beetje dezelfde eh, beat heeft. Eh, dus ja, het is inderdaad eh, zoeken, zoeken naar verklaringen. Zweden is bij de boekies de grootste kanshebber om het Songfestival te winnen. En het weer nog opnieuw een prima lentedag met alleen af en toe wat dunne wolkjes, maar ook weer volop zon. In het noorden wordt het een graad of 18, in Limburg kan het 24 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Overal waar het woensdag is. Vandaag wordt de week voor u doorgezaagd door een oude eh, postduif. Eh, een duifje, uh, diertje van de vrede, laat ik het maar zo zeggen. Ja. met vredevolle muziek. Vanmorgen luisteraars heb ik weer voor u uitgezocht. Wordt u heel vredig van, let maar op straks. niet meer onder ons Donna Summer. Maar ondanks de lente, de zomer, die eh, is al volop aanwezig hoor. En dan eh, zeg ik als elke ochtend... moeten we ook doen. Uh, vriendelijk zijn tegen de zon. sunshine, I need to laugh. And when the sun is out. I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day sunshine. Good day sunshine. sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine Dag zonnetje. Ja, lekker hè. Eh, wat heeft u allemaal bij het ontbijt? Suderansje erbij? Kersantje misschien? Of is dat de luxe? Zo door de week bewaart u dat alleen maar voor het weekend. Kan natuurlijk ook. Eh, maar een croissantje blijft zo lekker. En dat geeft me steeds hetzelfde gevoel. Dat geeft me de same old feeling. Net als de Fortunes. Die hebben dat ook met ontbijt. Gewoon die noemen dat dan weer breakfast. Ja, eigenwijs natuurlijk. I still get the same telling me that maybe I'm not somehow doesn't really look the same I think it knows now the places we would go inside out. Ja, luisteraar, waar ik nou zo ontzettend nieuwsgierig naar ben. Droomt u veel s'nachts? Droomt u elke nacht of sommige nachten? Of eh, heeft u nachtmerries? Uh, dat zijn van die... <laughs> Van die paarden die dan gaan hinniken midden in de nacht. Nee, even zonder gekheid. Droomt u, eh, droomt u veel? Heeft u ook wel eens dagdromen? Dan zou ik ook tegen de Duitse toeristen hier in Zandvoort willen zeggen... Haben Sie auch Träume uh, mit der Kunter Kalman choir. Of ja, choir. Eh, dat is een, een, stukje Duitse tekst en het laatste woord is dan eh, Engels. De kunter Kalman Choir. En wat heeft dat dan nou met dromen te maken? Nou, dat heeft alleen maar met dagdromen te maken. Best wel een mooi nummer trouwens hoor. Hoort u de viooltjes al? Die bloeien. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreams, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Kunter Kalman Choir. Ja. Eh, drie knappe jonge mannen, dames. En eh, vier eh, nog knappere jonge meiden, mannen. En die hebben samen dus een koortje gevormd. Nou, het verschil tussen een koortje en een touwtje is natuurlijk... dat een touwtje kan niet zingen, maar een koortje wel. En dat hebben we zojuist kunnen vernemen, kunnen horen. We hebben gisteren het Songfestival misschien bekeken. S'avonds ik niet dan, hoor, want ik, ik heb er niet zoveel mee eigenlijk. Behalve dan met de winnaar natuurlijk, eh, die straks eruit komt. En dat eh, hoop ik dat het een liedje is wat je zegt van ja, dat is echt een stukje muziek. En niet een verklede poppenkast eh, die een beetje over het podium loopt te huppelen. Want dat, hè, daar heb ik niks mee. Ik heb meer iets met Mr. Rock'n'Roll bijvoorbeeld. Amy McDonald die had mee moeten doen met dit nummer. Maar ik laat u genieten van Amy. klinkt nou, het begin is al lekker, hè? Vindt So called So Amy McDonald eh, had ik het willen meemaken... dat ik haar eh, veel vroeger als nu eh, had leren kennen. Lekker, lekker nummers. Heb ik maar twee, twee echt hitjes gehad in Nederland, volgens mij. Dat was Mr. Rock and Roll en This is the Life. Dat is ook zo'n mooi nummer. Zal ik je ook nog straks even draaien in, in uur twee? Nou, dat beloof ik. Ga ik doen. Amy McDonald... Wat een dame en wat een lekkere muziek. En wat een zwingende muziek. Maar ik hoor u vragen... Ja, laat me dan ook nog eventjes uh, eh, C'est la vie horen van Cloud.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 Que sera, oui, sera. Écoute-moi, oh maman, chanter un, deux, trois. C'est la vie. Zo is het leven, luisteraars. Ik kan er niet eh, meer van maken. Zo is het leven. Maar wel een, eh, een, gezellig leven zo met Cloud. En een vrolijke melodie en een kans hebben vind ik zelf hoor. Als ik zou mogen kiezen. Ja, ik heb, eh, moet ik eerlijk zeggen, nog niet alle... liedjes, deelnemende liedjes gehoord. Die ook nu in de finale zitten. Ik heb gehoord dat Zweden dan een goed liedje moet hebben. Nou ja, die Zweden die zijn ook bekend. Hè? Die zijn ook al begonnen in de tijd van Waterloo een paar eeuwen geleden eh, zijn ze al begonnen met zingen eigenlijk. Op het slagveld. Waterloo. En nou ja, u kent het natuurlijk van, van ABBA. Hè. Dat is ja, ook een zalige groep, hè, ABBA. Eh, we zijn nog ongeveer drie minuten verwijderd, luisteraars, van eh, een stukje cabaret. Ik ga u straks laten lachen, ik ga meelachen en ik hoop u ook na cabaret nog eventjes eh, vast te houden. Zeker tot 12 uur eh, vanmorgen. Met allemaal lekkere muziek en nog meer cabaret. Want steeds om het half uur eh, ga ik een stukje cabaret voor u klaarzetten in het systeem van het radio maken, luisteraars. Nou, hier komt het liedje voor de cabaret. Dan zijn we top of the world mee, hè? Als je dat maar weet, hoor. Hoedenhound, Top of the World. De Carpenters. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear it's because you are. the same in the leaves on the trees and the touch of the breeze. There's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same. Cabaretier Herman Vinkers, waar ik een grote fan van ben... heeft de jongeman in zijn uitzending... nou, jongeman, een, een klein kereltje eigenlijk... En, uh, eh, ze het over Sinterklaas... en het, eh, dat mannetje dat eh, vindt dat Sinterklaas zijn baard een beetje in de poep ruikt. En de conclusie is... Sinterklaas heeft een blote billengezicht. Meuble, en kun lachen, kleur dus. Kun, kun lachen, de baard van Sint ruikt een beetje naar poep. Dat komt omdat jij een lote billen gezicht hebt. Dat komt omdat jij een blote billen gezicht hebt. Kleurters. Leuk, hè? Oh, oh, oh, oh. Als Sinterklaas dat hoort. Sinterklaas is namelijk een beetje doof. Sinterklaas is niet eens een echte heilige. Sinterklaas is niet eerst een echte heilige. Kleur dus. hè? Oh, oh, oh, oh. Als Sinterklaas dat hoort. Sinterklaas is namelijk een beetje doof. En dan zou hij die kleine potboom van hem zo meenemen naar Spanje. Sinterklaas is niet eens een echte heilige. Het is wel een beetje vervelende kleuren trouwens. zeg, uh, jij gelooft er wel in Sinterklaas, hè? Anders loop ik hier natuurlijk mooi van joker bij. Sinterklaas, Sinterklaas is niet eens een echte heilige. Zeg, eh, kleuter, ik weet niet of je het weet, maar vraag anders maar aan je vader. Ik ben eeuwenlang beschermheilige van de schippers op zee geweest. Er zijn er ook knap wat verzopen in de loop der jaren. Orbi en Orbi. Lopen door een groot bos. In de verte nadert een man met een hond. Orbi kent de hond. Hij beseft dat het beest vals is. Orbi gaat er daarom vandoor, de hond achtervolgt hem en grijpt ze vast in Orbi. Daar ben je ervan. De man begroet Urbi en vraagt om toiletpapier. Toiletpapier, zegt Urbi, wat moet ik midden in de borst met toiletpapier? Nou zegt de man, ik heb nogal een sterke drang en ik heb geen papier bij mij. Tja, zegt Urbi, maar heeft u dan ook niet iets anders bij u? Een, een zakdoek of zo? Of een tissue? Nee, zegt de man, alleen een brusje van 100. Maar daar begin je zo weinig mee. Ik kan wel wisselen, zo Urbi. Dat klinkt hoopgevend die vraag zoals hoe de man het gewisseld wil hebben. Nou zegt de man, als ik het voor het zeggen heb, 20 briefjes van 5. Dat lijkt mij het meest praktisch. Ho, ho, ho, zegt 20 briefjes van 5. Nee, ik kan u wel helpen aan 3 van 25, 4 van 5 en 2 Rijksdaalders. De Rijksdaalders moet Urbi houden. In de tussentijd maakt Orbi angstige momenten door met de hond. Hij is braaf, hij is braaf, roept de al door. Gek, denkt de hond. Hoe harder ik hem bijt, hoe braver hij me vindt. en niet eens zozeer omdat hij vals is, dan wel dat hij denkt Orbi een plezier te doen, bijt hij zo hard hij kan. De man is met Orbi wat dieper het bos ingelopen op zoek naar een rustige plek. Kijk, zegt de man, wijzend op een kleine zandverstuiving. Daar kan ik mooi mijn gang gaan. Bij het zien van al dat zand flistert er één keer de heen. Verrek, daar had ik vorige week mooi wit zand vandaan kunnen halen. Maar ja, van de andere kant, wat moest hij met wit zand? Laat u mij even alleen, zegt de man. Tuurlijk, zegt Urbi. En terwijl Urbi terugloopt, bekijkt hij het briefje van 100 dat hij zojuist heeft ontvangen. Een vermoeden dat het briefje vals is, bijt hem. Bijt hem? Orbi, Orbi zit nog steeds met die hond opgeschreven. Orbi treft zijn vriend Orbi die nog steeds... Hij is braaf, hij is braaf, roept zwaargewond aan. Af, lelijke rorrel. Goddank, denkt de hond, die Orbi wist van geen ophouden. Orbi, we zijn er ingeluist, fluistert Orbi. Het is een onsie meer, mag dat? Antwoordt Orbi, die door de emoties de juiste woorden niet kan vinden. De man trekt zijn broek weer op. Ziezo, zegt de boef. De man is een boef. Die wisseltruc is prima gelukt. Alleen, een beetje beteuterd kijkt hij naar het geld dat behoorlijk bevuild op de grond ligt. Jongen, jongen, we hadden heus gewoon. Achteraf bezien dat hij Riesdaal dus ook al kunnen gebruiken. Waar moest hij nou met dat soort begeerlijke maar bevuilde geld? Ach wat, zegt de man resoluut. Geld stinkt niet en stopt de buiten in zijn portemonnee. Het pianospel van Sinterklaas slaat bij praktisch geen mens aan. Ik speel dan ook alleen maar als er praktisch geen mens in de zaal zit. Mijn tweede liedje mijn tweede liedje is Tomorrow, Tomorrow van Patricia Pai. Vrienden en kennissen van mij hebben al gezegd van... Godzint, is er wel wat voor u om te spelen? Tomorrow, Tomorrow. Ik vind ergens wel. Ik weet alleen niet waar, in ieder geval niet hier. Mijn derde liedje. Mijn derde liedje heette aanvankelijk Neuken in Peking. Vrienden en kennissen van mij hebben gezegd dat dat veel te ver ging. Ik heb het daarom veranderd in neuken in Ador. Er, eh, er, zijn ook vrienden en kennissen van mij geweest die hebben gezegd van... oh, maar dan moet u juist neuken in Peking noemen. Want als mensen daar moeite mee hebben, dan blijkt gewoon dat daar nog een taboe op rust. Op de Peking. En door dat toch consequent soorten te blijven benoemen, kunt u taboe doorbrekend bezig zijn. Maar dat vind ik wel zo gevaarlijk om taboetjes te gaan doorbreken. Even een taboetje doorbreken, zei Truman en gooide Hiroshima plat. Nee. Hé, niks aan. En ik vind uh, een klapsigaar Allah. Maar een atoombom is wel wat geforceerde humor, lijkt me zo. Ja, ik doe er wel zo stoer met dat eh, Patricia Pai en Van de Peking. Maar ik kan eigenlijk alleen maar Sinterklaasliedjes. <laughs> en eh, om nu Sinterklaasliedjes te spelen ben ik natuurlijk wel een beetje meer aan de late kant. Ik ken ook nog een kerstliedje. Ik ken nog wel een kerstliedje. En eh, om alvast in de stemming te komen voor kerstmis... Eh, rond kerstmis wat je op de radio doorgegooid met liederen als eh, Verloren zijn we nog niet, Vriendschap, Ergens is er iemand die van je houdt, Love is a beautiful rose, Don't let the world die, Vrede, kinderen samen, standpunt, blank en bruin met elkaar, de schouders eronder en dan lukt het wel. en zo tegen de carnaval wordt het weer ingewisseld voor een wat meer eh, realistische kijk op de zaak. ik denk, dat probeer ik ook eens. En ik heb dus een kersthit gecomponeerd. Tenminste, een hit, dat was de bedoeling. Het kinderkoor en de wuppies moeten er zelf even bij denken. Evenals de barsta van George Baker en een rol tevreden Kerstmis. kerstklok luidt ook voor zo'n ei als jij. Ook al ben je klant of van de verkeerde kant.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 Maak op alle Aziaten vrienden van elkaar. Op de aarde zijn miljarden mensen, om van de dubbele nog maar te zwijgen. Vrede kinderen samen, mensen waarom? optreden. op dit moment vindt er in de voorstelling van Herman Vinkers een Maria-verschijning plaats. Wat je tegenwoordig allemaal wel niet te zien krijgt, hé? Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ze had ook astma. Ik was met een meisje zo heerlijk verwend. Nu zit ik hier alleen. Met een trekinstrument. even een sacraal koraal ter onderbreking van zo'n seksueel verhaal. Ja, Herman Winkel bracht ons eh, zijn Sinterklaas gedaante, bracht ons Urbi en Orbi, de paasgedachte, bracht ons drie liedjes. Eh, hij nam ons mee naar de kerst, kerstmis. En nog even een eh, sacraal koreaal om, eh, om af te sluiten. Nou, hoe leuk kan het zijn. Ik ben een fan van die man. Herman Vinkers, humor nooit ten koste van anderen. En ben altijd eh, heel spitsvondig met taal. Ik hou van Herman. Ik hoop u ook. En ik hoop dat u ook houdt van mijn muziekkeus vanmorgen. I still hear your sea winds blowing. I still see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing While I watch the cannons flashing I clean my gun And dream of Galveston to see? And is she waiting there for me on the beach where we used to run? Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying before I dry the tears she's crying before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston, at Galveston. Ja, ik ben er fan van hoor. Glenn Campbell. Eh, Campbell schrijf je. Met een P en dan een B. Campbell. Zeg je meestal. Glenn Campbell heeft uh, een mooie hits als The Rhinestone Cowboy. Galveston. En Gently on My Mind. Mooie nummers allemaal. Eh, maar ik draaide er zojuist eentje voor u. Kreeg u gratis en voor niks bij het ontbijt. Bent u wel uitgegeten, luisteraars? Goede bekomst. Goede bekomst, zeg ik dan natuurlijk voor allemaal. Jawel. We gaan even terug naar de 5 mei uh, toestanden, de 4 mei toestand met de Andrew Sisters. kissed in the moonlight. If you never kissed oh boy, what you missed in a thousand American way. For me, a piece of shame. Please let me explain. By me, a piece of shame means you are language only help me tell you how grand you are. I've tried to explain but me a bit ashamed. So kiss me and say you love me. Ja, speciaal voor iedereen om je een beetje in de moed eh, te krijgen. Hè? Okay, guys, grab your gal and hit the floor, because here's that beat you've been waiting Hit the floor, ja. ja. Who's the lover daddy with the beautiful eyes? Ah. I like to try and decide. Ah. Just tell baby, won't you swing it with me? Oh. You dance, baby. spend time drinking rum and Coca-Cola. Go down point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh tico tico tick, oh tico tico tack, this tico tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a date, a date at eight, so speak tico tell is it getting late? Star Sisters, uh, uh, 45 medley met eh, de dames Pai natuurlijk. De zusjes eh, Patricia en die andere Pai, ik weet niet meer. Eh, ik heb, er, ik nog wel eens gepaaid, maar dat hielp niet. Maar, maar, er was ook nog een derde dame bij. En ik moet u helaas de naam van die dame schuldig blijven. Maar als u een computer hebt met internet, dan kunt u googlen. naar de Stars 45, de Andrew Sisters. En dan vindt u vast wel wie die derde dame was. Kan ik ook voor u doen natuurlijk, maar dat doe ik nou niet. Want ik heb veel te druk luisteraars met andere liedjes opzetten. Onder andere dat nummer wat ik nog beloofd heb van Amy McDonald's. This is the life. Je zweemelt meteen al eh, op een zacht ritme. Richting de klok van eh, ja, 10 uur. the wind whistles down the cold dark street the people they were dancing to the music vibe and the boys just the girls with the girls in their hair while the shot men just sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning and your hip is the sides where you gonna go where you gonna go or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs thinking Life. when you wake up in the morning and your hip is towards the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till McDonalds. ik had het u beloofd. Eh, This is the Life. En die andere was uh, eh, Mrs. Rock and Roll. En die hebben we gedraaid vlak voordat ik ook eh, u liet kennismaken met het nummer van Cloud. Nou, kijk op mijn klokje. Nou, ruim vijf minuten te gaan. Dus we kunnen nog wat gezellig draaien hoor. a still summer's day when nothing is moving, least of all me. I lay on my back in the hay. The warm sun was soothing, it made me feel good. The day I met Marie, the sound of her whispered hello came tiptoeing into my head. I opened my eyes kinda slow, and there she was smiling. It made me feel good the day I met Marie. With the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. soft on my brow And the way that she said Baby, go to sleep now Baby, go to sleep now I woke with the chill in the air The warm sun no longer hung in the sky I reached out, but she was not there. She'd gone where she came from, but I still feel good to think I've known Marie. With the laughing eyes, she would toss her hair and tantalize. She came to touch me, then she'd gone just like, like a summer breeze. Nou, die had hij natuurlijk eh, volkomen snel herkend. Cliff Richard met The Day I Met Marie. Nou, ik eh, kwam Kien tegen en die zong voor mij speciaal het mooie liedje. This is the last time. Dit is de laatste keer.